uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De douane heeft de afgelopen jaren veel meer illegale ketamine ontdekt. In 2016 was het nog geen 3 kilo, vorig jaar 800. De relatief goedkope ketamine is ooit ontwikkeld als verdovingsmiddel... maar wordt steeds vaker gebruikt als partydrug. Doordat het ook een medisch middel is, valt het niet onder de opiumwet. Een van de smokkelaars zegt tegen NMS op 3 dat ketamine daarom populair is bij handelaren... Het kristalachtige poeder komt Nederland binnen via de havens van Rotterdam en Amsterdam. Een deel daarvan wordt doorgevoerd naar andere landen. Werkende vaders willen graag meer bij de zorg voor hun kind worden betrokken... maar maken toch maar weinig gebruik van verlofregelingen. Dat stelt kenniscentrum Rutgers in een rapport dat aangeboden wordt aan minister Koolmees. Tot nu toe maakt 11 van de vaders gebruik van ouderschapsverlof. Bij vrouwen is dat 23 Rutgers pleit voor een cultuuromslag... zodat vaders zich vrijer voelen om verlof op te nemen. Het plan van minister Slop om op de publieke tv-zenders... tot 8 uur s avonds geen reclame uit te zenden... kost veel meer dan gedacht. Volgens de Ster, de organisatie die de reclamezendtijd verkoopt... kost het tot 90 miljoen euro. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen genoemd. Slop zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten betalen. Meer dan 50 liefdesbrieven van de overleden singer-songwriter Leonard Cohen... hebben op een veiling ruim 770.000 euro opgebracht. Cohen schreef de brieven in de jaren 60 voor zijn geliefde Marianne. Uiteindelijk leverden de brieven bijna vijf keer meer op... dan Veilinghuis Christie's had verwacht. De opbrengst gaat naar de familie van Marianne. Het weer vanochtend is er veel bewolking met hier en daar wat regen. In de middag is het vrijwel overal droog en schijnt de zon vaker. Het wordt zo'n 23 graden. In de avond en nacht trekken er weer vele buien over. Morgen eerst buien, later klaart het op en dan wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A7 van Zaandam naar Horen is bij Avenhoren nog altijd afgesloten... in verband met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Je kan omrijden volgens de borden U12. De andere kant op, richting Zaandam, zorgt het voor file bij Purmerend Noord, 9 kilometer.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 Dus we gaan ervan genieten vandaag. Ja, ik vind het leuk om weer terug te zijn na een eh, poosje weg geweest... door een operatie in het ziekenhuis. Maar ik zit weer op de stoel en ik kan weer presenteren. En ja, wat mag je verwachten in het eerste uur? Ik zie onder andere staan Duke Ellington, ik zie Harry Nielsen... ik zie Anat Cohen, Fred Hurst staan, Nina Simone, Rita Hovink. Nou, veel te veel om op te noemen. We gaan er gewoon iets moois van maken. En beginklanken, die waren in ieder geval bekend. Want dat was eh, eh, Alice Babs en haar groepje eh, Shoe Danes. En dat ken je natuurlijk allemaal, dat nummer... Want volgens mij werd dat ooit gebruikt door Koffietijd met Tineke op de Veronica lang geleden. Eh, een bijzonder nummer, die Alice, en ook een bijzondere vrouw, die Alice Babs. Want dat is een Zweedse. Heeft meegedaan voor Zweden aan het Eurovisie Songfestival. Maar ja, die zong van alles eigenlijk. Die zong slagers, die zong eh, jazz, die heeft van alles. Uh, speelde ook nog toneel. Dus een multitalent. Maar ik vond het wel eens leuk om de uitzending met haar te beginnen. En zij heeft ook veel samengewerkt met Duke Ellington. En het volgende nummer is van Alice Babs en Duke Ellington. Van een uh, au 1963. Serenade to Sweden. bijzondere Alice Babs. Eh, ja. En die uh, heette eigenlijk Hildur Alice Nielsen. Eh, ja, als je uit Zweden komt en geen Nielsen heet... dat kan ook bijna niet natuurlijk. Maar goed, ze is bekend geworden onder de naam Alice Babs. Ik vond het leuk om met haar te beginnen... omdat ze ook een keer meegedaan aan het Songfestival. En het Songfestival natuurlijk nog vers in ons geheugen ligt. En we zitten natuurlijk dus allemaal op het grensvlak van de jazz. Alhoewel, ze heeft ook vaak op jazzfestivals gestaan. Waar Ik zie nieuw Jazz Festival onder andere het ook wel met bekende jazzmensen. Maar omdat ze Nielsen heet, dacht ik... hé, hey, ik heb ook nog een heleboel platen van een zekere Harry Nielsen in de kast staan. En die heeft ooit één cd gemaakt. En dat heet, die heet A Little Touch of Smilson in the Night. En eh, ja, die Smilson-serie was heel bijzonder. En die Little Touch of Smilson in the Night ging eigenlijk allemaal over hele Amerikaanse standards. En daar ga ik er eentje van draaien. Eentje die eh, eh, ja, minder bekend is, maar heel leuk. Harry Nielsen... Thanks for the Memory. chuckles when the preacher says, for better or for worse, how bijzonder van dit album van Harry Nielsen... A Little Touch of Smills in the Night... is natuurlijk dat het eh, eigenlijk... Eh, eh, de arrangeur Gordon Jenkins en de producer Derek Taylor hier samengewerkt hebben. Dat waren dezelfde mensen die Frank Sinatra ook groot gemaakt hebben. Harry Nielsen, een man die weinig live optrad... omdat hij natuurlijk vrees had voor het publiek... maar wel allerlei LP's gemaakt heeft en heel veel samengewerkt heeft... met de grootste artiesten over de hele wereld, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, we zitten toch wat in de, in de rustige sferen. En dat, dat sluit mooi aan bij een cd die ik vond van eh, eh, Live in Hillsburg van Anat Cohen en Fred Heers. mooie cd uit 2018 en daarvan een, wat bekende nummer. Even kijken waar ik hem heb staan. Anat Cohen hier. Mood Indigo. applaus, dat hebben ze wel verdiend natuurlijk. Live in Healthburg, dat is het eh, eh, Healthburg Jazz Festival in Californië... zijn opnames van 11 juni 2016 van de pianist Fred Hirsch... en de klarinetiste Anat Cohen. Eh, zusje van de bekende trompetist Avicia Cohen. Prachtige cd, zeer de moeite waard, van harte aanbevolen. En als je het over Fred Hirsch hebt, dan heb ik ook nog iets anders van hem meegenomen. Want ik ben ook altijd wel een aanhanger van... Uh, eens even kijken waar ik dat gezet heb. Norma Wisdom en Brad Hurst. dacht ik die ook meegenomen. Ja. Van Fred eh, Hurst en Norma Wins, Wins, eh, Winstone. Songs and Lullabies heet cd. En een mooi nummer. A Wish. from someone I adore. Fred en Norma Winstone. Ja, dat is wel een van de allerbekendste Engelse jazzzangeressen natuurlijk. Wat een stem heeft die vrouw. Fenomenaal. Eh, ja, we, zijn toch een beetje rustig begonnen in dit programma. Een beetje aansluiten bij de klassieke muziek die Judith Jansen het voorgaande uur gedraaid heeft. Maar we gaan toch iets meer het gaspedaal intrappen. En dan heb ik bij Brian Ferry, die heeft ooit een beetje Dixieland muziek gemaakt ooit. Een cd'tje uit 1999. As Time Goes By. Love Me or Leave Me. This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love een beetje de Dixieland-achtige sound van Brian Ferry... die ook muziek gemaakt heeft bij The Great Gatsby, in film. Eh, ja, de titel van dit lied wordt ook gezongen door een zangeres die we allemaal kennen, Nina Simone. En dat staat op haar, eigenlijk haar eerste LP die ze gemaakt heeft, Little Curl Blue. Eh, dat is een uh, eh, LP'tje wat uitgekomen is bij Bethlehem Records. En ik heb ooit iets gelezen in 1958 dat ze de rechten daarvan verkocht had voor toen de tijd 3000 dollar, omgerekend in deze tijd zou het ongeveer 26.000 dollar geweest zijn. Daar heeft ze wel op ingeleverd, want dat is een aardige succes eh, LP geweest. Ik ga daar naar de nummer van draaien, het bekendste nummer. En dan moet ik even kijken waar ik haar heb neergezet. Hier, Nina Simone. Kom ze. me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow.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 There's no love for nobody else. nummer Love Me or Leave Me. Nina Simone, die, eh, ja, die zong natuurlijk en speelde op piano. Jimmy Bond eh, op de bas en Albert Toetie heat op de drums, zou ik zeggen. En de titel Love Me or Leave Me doet me ook weer denken aan Rita Hovink. Rita Hovink die bijna 40 jaar geleden, in september, eh, is het zou ze 75 geworden zijn. Die was natuurlijk een hele bekende uh, van het Nederlandse lied. In maar in het begin van haar carrière zong ze ook jazz. En zij nam in augustus 69 een LP op. Love Me or Leave Me. hey, wat een toeval hè. En dat deze samen met uh, Thijs van Leer op de fluit... Hardy Verbeek op de tenorsax... Wim Overgouw gitaar... Karel Schuetze vibrafoon en Rob van Dijk piano... Jelle Kikker contrabas en Erik Raber op de drums. En deze cd, of ja, die is eigenlijk... deze LP is op cd gezet en is onlangs weer uitgekomen... Eh, daar staan prachtige jazznummers op. En dat is zeer de moeite waard. Vandaar dat ik eh, deze keer ook iets van Rita Hoving draai. Die we allemaal kennen uit de, de periode van het Nederlands lied. Maar dit is van de, haar cd Love Me or Leave Me. En het nummertje, moet ik even kijken welk nummer ik klaargezet had. Sunrise, Sunset, bekend nummer ook. Mooi. this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older when they, they When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly fly the years. One season following another, laden with happiness and tears. Now is the little boy a bridegroom? side by side. place the gold ring around her finger. Share the sweet wine and break the glass. Soon the full circle will have come to pass. as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly fly the years. One season following another, laden with happiness and tears. Ja, Rita Hovink, die, uh, die we zo van een heel andere kant leren kennen. En je hoort natuurlijk op de dwarsfluit Thijs van Leer en op de gitaar Wim Overgouw. Thijs van Leer natuurlijk heel bekend van Ervaar het sterke netwerk van Vodafone met een vernieuwde Red-abonnement. Vanaf nu met blijvend meer data. Ontdek het op Vodafone.nl. Dat was even een verrassing tussendoor. Uh, eens even kijken wat we vervolgens hebben klaargezet. Want we hebben hele mooie muziek uitgezocht vandaag. En dan ga ik eens even kijken wat we nog meer hebben. Oh ja, ik had iets eh, uitgezocht van... Uh, Brett Noldow heeft onlangs net een nieuwe cd uitgebracht. Finding Gabriel. Volgens mij heeft het nogal met de Bijbel te maken. Born in Trouble. Mooi nummer van Brett Meldau. werkelijk een eh, prachtige cd van eh, Brett eh, Meldau, de pianist. En ja, dit nummer, Born to Trouble, heeft hij helemaal, heeft alles wat je, wat je hier hoorde, dat heeft hij allemaal zelf gespeeld. prachtige muziek van hem. eens even kijken wat hier achter zitten. We zullen toch maar weer iets instrumentaals tegenover zetten. Een bekend nummertje. dat is, komt van een cd'tje van Sarah McKenzie. Paris in the Rain. En daar kies ik van eh, T for Two. Picture me upon your knee with T for two and two for tea. Me for you, you for me alone. And there's nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known. We own a telephone day will break and i will wake and start to bake that sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we No friends or relations on weekend vacations, we won't have it known. We on the telephone. Day will break and I'll awake and start to bake that sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy? you see how happy we could be? ja, deze vrolijke klanken eh, die werden gezongen door Sarah McKenzie. En Sarah McKenzie is een Australische jazzmuzikante. Eh, uh, eh, ja, zangeres en pianiste en componiste. En ja, maakt prachtige muziek. Dit komt van haar mooie cd'tje Paris in the Rain. Cd uit 2017. Maar ik heb begrepen dat ze inmiddels ook weer een nieuwe cd heeft uitgebracht. The Secrets of My Heart heet die cd. Maar die moet ik nog beluisteren. Maar dit is zeker de moeite waard. En dat zeker op de Pinksteren Tea for Two. Lekker een Pinksterontbijtje, Pinksterbrood, misschien een eitje erbij croissantje. Nou, iedereen weet wel hoe hij het lekker kan krijgen op de eh, Pinksterochtend. Maar misschien ben je al aan de koffie toe. Dus een kwart voor elf, mooie tijd ook om een bakje koffie te drinken. Misschien wel met wat Pinkstergebak erbij. Kortom, een mooie dag om mooi eh, eh, lekker te eten... maar ook om naar goede muziek te luisteren. En dat doen we op ZFM met allerlei gevarieerde jazzklanken. we gaan naar het volgende nummertje wat ik meegebracht heb. En dat is... Dat moet ik even kijken wat ik dan ga draaien. Oh ja, we gaan weer eens een beetje naar de oude doos. Herb Albert... En die is volgens mij getrouwd met eh, Lani Hall. En die heeft ooit een cd'tje opgenomen. I Feel You heet die cd. En dat is een cd uit 2011. En daar staat een heel bekend nummer op. Een van mijn favoriete nummers. De mooiste nummers. Het nummertje van eh, Van Morrison. En dat heet Moondance. In de uitvoering van Herb Albert en Lani Hall. a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies And all the leaves and the trees are falling To the sound of the breezes below And I'm trying to please the calling Of your heartstrings that play soft and low blijft toch een geweldig nummer, dat Moondance. Dat baslijntje wat erin zit. En over een baslijn gesproken, dat heb ik ook gevonden in een, in een cd'tje van eh, eh, Peter Bates, de virtueuze pianist uit Nederland. Die heeft een, eh, een eresaluut uitgebracht aan de componist George Kurswin. En dat heeft hij samen gedaan met bassist Tom Baldwin en drummer Eric Kennedy. Uh, ja, live opgenomen 8 juni 2018 in Maryland. En ja, er staan mooie stukken op. Onder andere een stuk wat heet So Wonderful, bekend nummer. Ik Moet hem even opzoeken waar ik die heb gezet. Eh, Peter Bates, So Wonderful. Komt-ie, ook mooi basje. allemaal van het mooie cd'tje Our Love is Here to Stay. Cursion Reimagined. Eh, Peter Bates was dat. Mooi nummertje. Eh, we maken een uitstapje naar wat rustige muziek. En dat is muziek van Paolo Fresnu en Richard Galliano en Jan Lundgren. Die hebben een nieuwe uh, nummertje 3 toegevoegd aan haar Mare Nostrum. dat is een mooie cd-reeks met rustige muziek. Daar, daar, ga ik nog één nummer van draaien. Misschien nog twee. We gaan kijken hoe ver we komen. Want het eerste uur zit er alweer bijna op van eh, CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Alco B. En ik zei iets van Paolo Fresnudo Even zoeken. Oh ja, The Windmill, is mijn bekend nummer. Eh, Paolo Fresno, Richard Galliano en Jan Lundgren. Eh, prachtige klanken. Eh, windmills of Your Michel Legrand natuurlijk. Het eerste uur van ZFM Jazz zit er weer op. Ik hoop dat je twee uur erbij bent... waarin we ook aandacht besteden aan het overlijden van Dr.